Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten kunnen zich voorlopig niet inschrijven bij het Amsterdamse koor. Dat heeft de vereniging besloten na een hoerenspeech dit weekend. Op een lustrumfeest hielden leden toespraken waarin ze vrouwen onder meer hoeren noemden. En dat vrouwen zouden vrouwen sperma-emmers zijn genoemd... en werd er gezegd dat de mannen hun nekken zullen breken om hun lul erin te steken. Drie mannelijke bestuursleden die de speeches hielden zijn inmiddels opgestapt. Ook hebben de unies besloten ook komend jaar geen beurzen uit te delen aan bestuursleden van het koor. De man die vastzit voor een dodelijk scooterongeluk in Alblasserdam reed vaker te hard... De verdachte kreeg in vier jaar tijd dik 50 boetes. Onder meer voor te hard rijden, door roodrijden, rijden, rijden zonder rijbewijs en stoppen in een tunnel. Bij het ongeluk in Alblasserdam kwamen twee vrouwen van 19 en 18 om het leven. Ze reden op een scooter en werden aangereden. Premier Rutte moet nu in actie komen in de asielcrisis. Dat zeggen vijf hulporganisaties in een brief aan hem. In Ter Apel is bijvoorbeeld het aanmeldcentrum al maanden overvol met asielzoekers. En het gaat op meer plekken mis. Voor kinderen heeft dat grote gevolgen, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Nu moet ze realiseren dat kinderen soms drie, vier, vijf, soms zeven keer verplaatst worden van, van hot naar her in Nederland uh, heel erg langdurig geen onderwijs krijgen. Maar misschien nog wat belangrijker, daar zitten ook zieke kinderen bij. En soms heel erg zieke kinderen. Ze willen dat het kabinet snel met een wet komt... waardoor gemeenten verplicht worden om vluchtelingen op te vangen. En ruimtevaartorganisatie NASA wil weer astronauten naar de maan brengen. Volgend jaar zou het al zover kunnen zijn als alles goed gaat. Waarschijnlijk gaat er in augustus al een testraket naar de maan. Daar zijn dus nog geen mensen aan boord. Heb ik het weer nog. In het noorden kan het vannacht een beetje regenen. De rest van het land houdt het droog. Ook morgen is het droog, met soms wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is wat rommelig rond Amsterdam. Er wordt aan de A10 Zuid gewerkt. De weg is dicht en ook de A4 bij Amsterdam is afgesloten. Het is daardoor druk op de A9. Van Alkmaar naar Diemen heb je 20 minuten oponthoud... tussen Bad en de afrit AMC. Van Amstelveen naar Alkmaar ben je ook 10 minuten langer onderweg.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 Don't you dare fall high And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 De brief is niet alleen gestuurd aan boeren en natuurorganisaties, maar ook aan banken en voerfabrikanten. De wereldeconomie herstelt minder snel dan verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat overheden verdere prijsstijgingen af moeten remmen. Zo zouden mensen die het financieel zwaar hebben belastingvoordeel moeten krijgen.